Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Enschede is vannacht iets ontploft. Op het moment van de explosie rond half twee was er niemand in huis. Toen de politie en brandweer bij de woning aankwamen, lag de voordeur eruit en lag er glas op straat. Voor de zekerheid werd de explosieve opremmingsdienst ingeschakeld. De politie van Enschede wil nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. In Pakistan zijn bij een aanval met een onbemand vliegtuigje van het Amerikaanse leger tien mensen gedood. Ze werden ervan verdacht radicale moslimstrijders te zijn. Toen ze werden aangevallen waren de strijders bezig met herdenkingsdienst voor een commandant die gisteren al omkwam bij een andere aanval met een drone. Volgens de VS zijn de aanvallen met onbemande vliegtuigjes van groot belang in strijd tegen Al-Qaeda en de Taliban. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Volgens de Zeeuwse politie moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. De omgekomen fietser is een 46-jarige Belg. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafiq bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers. Shafiq was de laatste premier onder president Mubarak, die gisteren tot levenslang werd veroordeeld. De betogers zijn bang dat Shafiq, als hij president wordt, gratie zal verlenen aan Mubarak. Het campagneteam van Shafiq spreekt dat tegen. Rangska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won in drie sets van de Duitse Julia Korgis. In de achtste finale stuit ze op Kaja Kanepi uit Estland, die de Deense Caroline Wozniacki uitschakelde. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land voor 12 tot 15 graden. De komende week bijna elke dag kans op regen, maar de temperatuur loopt weer wat op. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. Tot zover de verkeersinformatie.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 No seven years of good can't hide the one night I forgot to wear that. taste of someone Je hebt singer-songwriters en je hebt singer-songwriters. Want eh, ja, deze David Neil is in principe ook een songwriter. Maar hij schrijft dan weer voor eh, volledige bandjes. Terwijl dat eh, deze singer-songwriter, en dan heb ik het over Tim Grimm. Hij schrijft weer meer liedjes voor zichzelf. En die speelt hij dan vaak ook heel ingetogen. Gewoon met alleen maar een gitaar, misschien een basgitaar. En af en toe een heel klein beetje percussie. Maar dat is dan ook heel goed terug te horen in de songs van die Tim Grimm. Down the road about five miles from here The highway moans as it grows each year It's business in from far away With foreign dollars for the workers' pay workers coming and the workers go. Up on the freeway and down the road. Mortgage houses and mortgage lights. The TV dinners and than it used to be. A new convenience store sells gasoline. Never closes, they say it's the best. It's got a lot of tickets other day there was a crash. There's one more dreamer who's not coming back. He hung a jacket on a cross. He crossed the center line, we all get lost. Driving blindly, we can't see the light. us right. Maybe this is what the red Het op eh, dit moment hier in Nederland. In de maand maart eh, trekt hij hier door Nederland. Dus eh, u heeft nog op het moment dat ik dit opneem zo'n kleine 14 dagen om te kijken waar eventueel deze Tim Grimm optreedt. En met zijn gitaartje en soms met twee mensen daar nog bij om hem wat te ondersteunen. Muzikaal te ondersteunen. Dit is allemaal afkomstig van de cd Form Songs uit 2009. Jeff Middleton. Hij is lid van de Dirt Drifters. Hebben pas geleden een cd uitgegeven en die noemen ze gewoon Something Better. En dit is daarvan de titeltrack. The sun is coming up, I gotta drag my bus. passing back. Got no sugar, honey baby now. En dit zijn de vier dames van de formatie Uncle Earl. She Waits for the Night is een van de cd's die zij uitbrachten. Dit komt uit 2005 eh, en Sugar Babe is door de dames zelf geschreven. De cd is helemaal geproduceerd door Dick Powell. Got Your Country Right Here is een cd die uitgebracht werd door eh, Gretchen Wilson. Pas geleden uitgebracht in januari van dit jaar. Prachtige nummers staan erop, onder andere geschreven door een zekere Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate. Zij schreven voor die Gretchen Wilson. I love you last. If I had it my This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love to be found you Cause I know your heart has so much more than anyone has touched before And nothing matters more op dit cd'tje als eh, single edit, maar ook als album version. bij Luck, Ruud Hermans, hij heeft het geschreven en uitgebracht in 2008 op zijn cd Forevermore. Ik wil u nog één track van diezelfde cd laten horen met zijn eh, muzikale maatje Dick van Altena. Dit is dan weer geschreven door diezelfde Dick van Altena. Ze hebben het misschien wel over mij. Me and Jack. Nou ja, dat zal ik maar niet denken dan. from the two out in the back. Some girls cried over the boss of the pack. Her daddy frowned when me and Jack helemaal eh, opgenomen hier in eh, Nederland. Eh, volgeschreven door Nederlandse artiesten. Opgenomen door Nederlandse muzikanten. De cd van Ruud Hermans uit 2008, Forevermore. Er is ook een cd die is opgenomen hier in Nederland. Niet helemaal volgeschreven door Nederlandse artiesten. Wel volgespeeld door Nederlandse muzikanten. Ik heb het over de cd van Savannah. my reputation. I like horses and I like dogs. I've been known to sleep like a log. A simple man don't need no complications. I just want to smile a lot. Remember more than I forgot. Come of age and get by life's temptations. It's a little too late to change my reputation. It's a little too late to change my reputation be excuses Savannah, maar eh, ik stoot tegen de cd-speler aan en dan krijg je dus dat het een beetje over gaat slaan. Ik was gewoon een beetje te snel met eh, de volgende cd proberen in de cd-speler te leggen, want dat is een cd die ik eh, de vorige keer ook al gedraaid heb. En ja, het is af en toe zo van, als je een nummer draait van iemand, dan krijg je direct daarop weer een verzoekje binnen. Daar is de wind still blows in Oklahoma. Dit is River McIntyre samen met Ronnie Dunn. everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. I met a boy a few weeks back. He plays in a band. He's a whole lot like you, Daddy. You're gonna like him. He's a good man. up on me. street Nederland lopen heel wat artiesten rond die heel graag country music willen brengen. En dan weet ik nog wel een aantal artiesten die eh, dit nummer heel mooi op zouden kunnen nemen. En eh, de nummers van eh, Reba McIntyre, Ronnie Dunn. En ja, die Reba McIntyre, ze heeft dus een cd uitgebracht. Die noemt zich gewoon duets. En daar staan zulke prachtige duets op dat ik denk bij mezelf van... waarom zijn er niet wat meer Nederlandse artiesten die dit soort muziek willen opnemen? En muzikanten ken ik ook wel een aantal hoor, die dit kunnen... Dit is Reba met Dan Henley. Break each other's heart again. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away. trying to be strong. McIntyre en die man van eh, de Eagles, u weet wel, eh, ja, moet ik nog vertellen wie dat is? Ik denk het niet, hè? En dit is zo'n man uit Nederland die eh, het niet onder stoelen of banken steekt dat hij country heel mooi vindt. Ik heb het over Lee Towers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me once you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it on my own Loving you to me came easy Now lose changed my life, no doubt In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out In a way, I guess it's better Even though there's nothing good our goodbye But I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you But I guess that's what goodbye is all about In a way I'm glad it's over And in another way it turns me inside out On a one hand I know I'll be better off once you're gone but I find a lot of heartaches on the other, And I can't say I look forward To those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you to me came easy Now losing you will change my life No doubt inside out It turns me inside out Lene Huizer, beter bekend als Lee Towers. Hij eh, was of is nog steeds eh, favoriet van de country music. Wist dat de formatie, de Canadese formatie South Mountain naar eh, Nederland kwam. En zei toen tegen de tourmanagerie van South Mountain in Nederland van... Zouden die heren een keer bereid zijn om mij een cd op te nemen? En natuurlijk waren ze daartoe bereid. En dat werd opgenomen. Allemaal onder leiding van onder andere Ruud Hermans. Want die was erbij aanwezig om ervoor te zorgen dat het echt country zou blijven klinken. En Jan Rietman, hij is degene die alles geproduceerd heeft. Op een gegeven moment eh, was, eh, waren ze een duet aan het opnemen. En daar eh, werd ingedrongen door, of, of, opgedrongen door Ruud Hermans van, dan moet je zo een beetje zo en een beetje zus en een beetje van dit.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 She taught him all the attributes of greatness that she knew he couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover affection's most unique and precious bird. And heaven helps us all. Gambler, een nummer van de Wilders. En de Wilders, dat zijn dan weer Ike Sheldon, Bats Ellis, Nathan Goran en Philip Wade. En ze komen uit Amerika en een eh, formatie die eh, de bluegrass hoog in het vaandel heeft staan, dat heeft u wel gehoord. Maar daarnaast eh, spelen ze ook nog echte country music hoor. En dat zal ik u wel eens een volgende keer laten horen. dit is ook weer Spik Neil Crazy Girl van de Ely Young Band. Baby, why you wanna cry? just had to walk Ze dus is ook een dame die eh, eigenlijk naar Amerika of naar eh, Nashville vertrokken is eh, om daar een carrière te maken als singer-songwriter, als zangeres in de country scene. Maar zoals zoveel kwam ze bijna niet verder als waitress.